schrijft Guterres dat ruim 100 ex-overheidsmedewerkers... en personen die de internationale coalitie hebben ondersteund zijn gedood. Ruim een derde van die moorden zou gepleegd zijn door Taliban-strijders of in opdracht van de nieuwe machthebbers. Dit ondanks herhaaldelijke beloftes dat deze mensen ongedeerd zouden blijven. Ook zouden zeker 50 lokale leden van IS zijn geëxecuteerd. Vanwege de noordwesterstorm die Nederland in de loop van de nacht bereikt... worden op Schiphol tientallen vluchten geschrapt, onder meer van de KLM. Vluchten die wel doorgaan krijgen waarschijnlijk te maken met vertraging. Door de storm en de zware windstoten heeft de luchthaven een zeer beperkte baancapaciteit. In verband met de naderende storm heeft het KNMI voor de komende ochtend voor het noordwesten code oranje afgekondigd. In de rest van het land geldt code geel. Weggebruikers moeten voorzichtig zijn en met name uitkijken op bruggen en viaducten. De scheepvaart zal vertraging oplopen omdat bij harde wind bruggen niet kunnen worden bediend. De NS rijdt morgen volgens nog zonder grote aanpassingen. Rijkswaterstaat verwacht een hoge waterstand. Vrijwel zeker gaan enkele waterkeringen dicht. In Canada blokkeren tientallen vrachtwagens en andere voertuigen... voor de tweede dag op rij het centrum van Ottawa... uit protest tegen het coronabeleid van de regering. De chauffeurs en andere demonstranten eisen dat alle coronabeperkingen... in heel Canada worden geschrapt. Premier Trudeau heeft gezegd dat de betogers slechts een minderheid vertegenwoordigen. Hij wil niet op hun eisen ingaan. Het weer, vannacht regen en meer wind. Het wordt onstuimig met langs de westkust in de ochtend dus even een noordwesterstorm...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 quiet You glow And I get lost here in your eyes I'ma gain all be so Girl, you just capture my soul I'ma gain all be so Make me wanna just take you home ZFM. drum going around like bum bum bum. make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. Now I got it in my room.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 In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. als enige die Ik rol alle fans zeggen ik krijg die muziek niet uit mijn kop. Meer dan 10 op mijn pols gewoon omdat ik ermee fok.